4 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op de online donorconferentie voor Libanon heeft minister Kaag verzekerd... dat Nederlands hulpgeld niet bij de Libanese regering terechtkomt. De internationale conferentie was opgezet naar aanleiding van de verwoestende explosie in Beirut. Afgelopen week beloofde Nederland 3 miljoen euro extra voor hulp aan Libanon. Op de videoconferentie van vanmiddag zei Kaag dat het geld uit Nederland wordt besteed via de Wereldbank en de Verenigde Naties... Ook gaat er geld naar Nederlandse hulporganisaties... die samenwerken met het Libanese Rode Kruis. K geeft er vertrouwen in dat de hulp terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Langs de Haagse kust en in Katwijk en Noordwijk is de rode vlag gehesen. En dat betekent dat zwemmen nadrukkelijk wordt afgeraden. Volgens de Haagse reddingsbrigade moesten vandaag tientallen mensen uit zee worden gered. De zee is gevaarlijk door een combinatie van stroming en de gedraaide wind. Ook is het in Den Haag zo druk dat hulpverleners nauwelijks nog over het strand kunnen rijden. Zware moessonregens hebben de afgelopen drie dagen in Pakistan aan bijna 50 mensen het leven gekost. Ruim 20 mensen worden nog vermist. Leger en hulpdiensten hebben honderden mensen in veiligheid gebracht. Tientallen huizen zijn beschadigd. Verwacht wordt dat het ook in de komende week hard blijft regenen. De inzamelingsactie voor nabestaanden van de verdronken Poolse arbeidsmigrant... heeft tot nu toe ruim 300.000 euro opgeleverd. Dat is iets meer dan een streefbedrag. Bij een tweede inzamelingsactie is tot nu toe 60.000 euro opgehaald. De Pool wilde een week geleden drie kinderen uit zee redden bij Julianadorp... maar kwam daarbij zelf om het leven. Het weer. De komende uren blijft het tropisch warm.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 Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry, I Get out of my mind. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool.